Goedemorgen, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het UWV wil mensen met een uitkering beter kunnen helpen... maar dan moeten wel regels en wetten wat simpeler. Zo vindt het UWV dat mensen zelf hun WW-uitkering moeten kunnen stopzetten. Die uitkering kun je krijgen als je werkloos wordt. Als iemand bijvoorbeeld weer een baan vindt, maar voor minder uren dan eerst... dan houdt die persoon zijn WW-uitkering. Maar daar zit niet iedereen op te wachten. Dan moet je dus bijvoorbeeld wel blijven solliciteren... Eh, voor eh, die aanvullende eh, WW-uitkering. En het opmaken van je WW-rechten blijft ook gewoon doorlopen. Dus je kan niet zelf zeggen, nou bedankt UWV... maar ik heb het niet nodig, want ik wil graag 20 uur werken... en het is voor mij goed zo. UWV e wil ook meer gegevens kunnen delen met andere overheidsclubs... om zo mensen beter te kunnen helpen. Bij een juwelier in Almere is een plofkraak geweest. De knal was oorverdovend... Deze vrouw zat rechtop in haar bed. Hele luide knal. Ja, het is eh, geen vuurwerk, zeg maar. Wordt hier vaak ook in het eh, eh, overgangetje vuurwerk afgestoken in oktober. Dat is al flink, maar dit was wel maal tien. Volgens getuigen gingen twee mannen er vandoor in een auto. Volgens Omroep Flevoland is er één verdachte opgepakt. De hele gracht is afgesloten. Bewoners die daar wonen moeten via de achterdeur hun huis uit. En in Amsterdam krijgen kids op de basisschool in aanloop naar Kitty Kotti deze maand les over het slavernijverleden. In de lessen worden geschiedenis besproken, maar ook pijnlijke onderwerpen uit die tijd... zoals brandmerken, de reis over zee en het verzet. AT5 nam een kijkje bij zo'n les. Ik vond het goed dat ze ons lessen erover geven... want sommige kinderen weten niet eens wat kitty is of al die andere dingen. Ik wist nog niet dat het betekende de ketenen zijn gebroken. Het is niet makkelijk, want je weet niet hoeveel ze over het onderwerp weten... maar je kan ze altijd inspireren hoe ze over hun vrijheid denken. En dan nog het weer.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 Que solo vive enamorada baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba gitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré, esta rumba gitana, que yo siempre cantaré. Cuando se marea dolores, cuando se quema el amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se marea dolores, cuando se quema el amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, bailame, esta rumba ta gitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré, esta rumba taitana. voglio sempre cantare, però non sempre cantare, però non sempre cantare. E la rumba italiana io che so sempre cantare, però non sempre cantare, però non sempre cantare. E la rumba italiana io che so sempre cantare, però non sempre cantare, però non sempre cantare. E la rumba italiana che so sempre cantare. did. I should walk, but I can't wait. I can't wait to set it straight.